Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet gaat in cassatie in de Urgenda-zaak. De rechter in het Hof legde het kabinet op dat bepaalde klimaatdoelen moesten worden gehaald. Minister Wiebe zegt dat de staat geen bezwaar maakt tegen de inhoud van de uitspraak... maar hij wil van de hoogste rechterlijke instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten of hij zo'n beslissing wel mag nemen. Volgens het Urgenda-vonnis moet de staat maatregelen nemen... zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart is teruggedrongen... ten opzichte van 1990. De Britse minister Michael Gove blijft aan. Er waren geruchten dat na minister Raab en twee staatssecretarissen... hij uit onvrede van de Brexit-deal ook zou opstappen. Tegen de pers zei Gove dat hij het volste vertrouwen heeft... in de manier waarop premier May de Brexit gestalte geeft. Het conservatieve parlementslid Rees Mok is doende om steun te verzamelen om premier May af te zetten als partijleider. De vermoorde Saoedische journalist Khashoggi is in Istanbul herdacht met een symbolische uitvaartceremonie. De plechtigheid was in een moskee na het vrijdaggebed, werd bijgewoond door honderden mensen. Khashoggi werd begin oktober vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul door een Saoedisch moordcommando. Zijn lichaam is nog niet gevonden. De Belgische topscheidsrechter Vertente is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt nog wel gezien als verdachte in het voetbalcorruptieschandaal in België, melden media. Vertente zou zijn omgekocht om KV Mechelen in de eerste klasse te houden. Rond de corruptieverdenkingen zijn 23 mensen opgepakt. Twee voetbalmakelaars worden gezien als de spil. Ze zouden hebben gefraudeerd bij de transfers van spelers en zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing.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 should lick my own peu m'en dissuader 你。 list.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 knees I'm gonna be your man. gonna be on your trail. Call it love and devotion. Call it mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean and Marie them She works the nights by the water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 tells him, ooh, love